Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De fracties van D66, VVD en CDA kunnen zich vinden in de plannen in het akkoord dat op tafel ligt. Volgens de partijleiders waren de drie fracties allemaal positief. Over wat kleine puntjes en aanscherpingen wordt donderdag nog gesproken. Het akkoord, dat volgens ingewijden aan de slag gaat heten, wordt waarschijnlijk vrijdag gepresenteerd. Door de sneeuw die op dit moment valt kan het glad zijn, waarschuwt het KNMI. In het noorden van het land zijn vannacht al meerdere ongelukken gebeurd. In Tiendeveen in Drenthe belandde een voertuig in een kanaal langs de weg. De inzittenden zijn spoorloos en er wordt met een sonarboot onderzoek gedaan. Ook in het Drentse Nieuw-Amsterdam kwam een auto in een sloot terecht. De gladheidswaarschuwing geldt voor alle provincies, behalve Zeeland en Zuid-Holland. In de Amerikaanse staat Georgia heeft de FBI een inval gedaan bij een kieskantoor. De FBI zocht naar documenten die te maken hebben met de presidentsverkiezingen van 2020. President Trump claimt nog altijd dat daarbij grootschalig gefraudeerd is. Daarvoor is geen enkel bewijs. De regering Trump is in een juridische strijd verwikkeld met 23 staten... om ze te dwingen om stemgegevens over te dragen. Californië en Oregon vochten dit aan... omdat ze de inmenging van Trump ongrondwettelijk vinden. De rechter gaf die staten gelijk. De vijf grootste pensioenfondsen staan er goed voor en daarom worden de pensioenen hoger. Gepensioneerde ambtenaren krijgen er van pensioenfonds ABP 2,8% bij. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn laat de pensioenen zelfs met zo'n 12% stijgen. De fondsen profiteren vooral van de stijgende rente.